Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Frankrijk is een einde gekomen aan de noodtoestand. Die werd twee jaar geleden ingesteld na de terreuraanslagen in Parijs. In plaats daarvan gaat nu een nieuwe wet in werking... die politie en justitie meer bevoegdheden geeft. Volgens de regering zijn er tijdens de noodtoestand 32 terreuraanslagen vereideld. Ongeveer 750 mensen zijn onder huisarrest geplaatst... en op ruim 4400 plekken is huiszoeking gedaan. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de noodtoestand een succes. Human Rights Watch vindt dat met de wet die in plaats van de noodtoestand komt... de vrijheid van burgers aan banden wordt gelegd. De VO-raad wil 300 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs... zodat docenten iets minder voor de klas hoeven te staan. Dat moet hen de gelegenheid stellen om zichzelf te ontwikkelen... en te werken aan onderwijsvernieuwing. De raad zegt dat er in veel verkiezingsprogramma's... werd gepleit voor meer tijd en ruimte voor docenten... maar dat dat niet terug is te zien in het regeerakkoord. De bestuurder die gisteravond in New York Inreeds op fietsers en voetgangers... heeft op de plek van de aanslag een briefje achtergelaten. Daarop zou staan dat hij uit naam van IS handelde. Bij de aanslag vielen acht doden onder wie vijf Argentijnen en een Belgische vrouw. Wereldwijd heeft driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar thuis te maken met geweld. Volgens UNICEF worden totaal zo'n 300 miljoen peuters door hun ouders of verzorgers hardhandig bestraft of psychisch mishandeld. UNICEF noemt de schade die kinderen over de hele wereld wordt aangedaan verontrustend. De belangrijkste reden voor rokers om te stoppen is de gezondheid van hun kinderen. Daarnaast spelen ook de eigen gezondheid en het advies van dokters of tandarts een rol, zegt het CBS. Mediacampagnes of schokkende plaatjes op sigarettenverpakkingen zijn voor slechts een kwart reden om te stoppen. Het weer, het is bewolkt met in het midden en noorden soms wat regen. In het zuiden breekt nu en dan de zon even door en het wordt ongeveer 13 graden. Morgen meer zon, maar ook een enkele bui en iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staan files. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Knoop het Gouwen en Bodegraven 6 kilometer aan ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 6 kilometer file. En op de N246 de weg Beverwijk richting West-Grafdijk.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 bij het tweede uur van Back to the Sexy bij ZFM Zandvoort. Dit nummer behoeft geen intro. Helemaal niks. Maar voor degenen, ben <laughs> eh, de Black, Rolling Stones. Wat kun je allemaal verwachten dit uur? Veel te veel. krijg ik allemaal vragen van... Hé, eh, hey, wie is het? Is dit een cover of zo? Nee, dus is zeer zeker geen cover. Dit is wel James Brown. Toch wel. Het is een live versie en eh, toen was hij nog wat beter bij stem. En ja, ik kwam hem tegen en ik denk... Nou, ik zal hem niet onthouden, want... Jullie krijgen gewoon het beste van het beste. Maar goed, dus daar staat Sierwan ook bekend om. En... ja, ik krijg ook al berichtjes van... Jamie, nee, waar gaat het allemaal hard? En oké, we doen een stapje terug. something told me it was over. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry. realize and I can see the suicide. Suicide is painless. Suicide. So many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, Oh, why ask me? Side is blameless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. Ja, wie weet het nou niet? Mesh 4077. Een uh, jeugdsentiment de challenge kom ik al berichten tegen de mensen terwijl ze aan het luisteren zijn.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 Nou. En eh... we maken van een jaar 60 nummer gewoon een kerstnummer. Ik vind het helemaal goed. Hier volgt een raadseltje. Wie is dit? van, jawel, de buffoons uit Enschede. Uit Enschede, jongens. En het is geraden, hoor. Even een raampje dicht. Every time I pass your place, I get an image of your face and then I wonder what you're thinking of as I look through the mist to your window above and the clouds roll by but the silver has tarnished for me in the sky eigenlijk Gloria, maar ja... Met Unit dat was in die tijd... Was, ehm, even kijken... Bonnie Sinclair was daar de leadzanger eh, van. En ja, dat... Daarna is het tien jaar stil geweest. <laughs> rond Unit Gloria. En toen eh, werd Gloria. En ja, de zanger werd eh, Robert Long, zoals je hoort. En ze zeggen van... Heb je iets met Robert Long? Nou, helemaal niet. Ik vond de muziek vond ik wel goed. Nou, gaan we even ietsjes verder eh, de jaren 60 erin. fish don't go. Know how I feel right now. My baby leaving on that midnight train, and I'm crying. verzoekje. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. in whatever comes. dancing with the wind. Wie herken je dit nummer? Eh, het is uit de film eh, Easy Rider, heb ik uit Betrouwbare Bron vernomen. En eh, het is natuurlijk van Steppenwolf. Steppenwolf was een blues rockband, geloof ik. uit de jaren 60. En de zanger John Kay, hè? is dat geloof ik Albert-Jan? Ja, hè? John Kay hoor ik net. En ze schijnen nog steeds te bestaan en ze zingen nog steeds. Dus, born to be wild. your guns at once and explode space. Je luistert nog steeds naar Back to the 60s, CFM Zandvoort. Tot de klok van 12 uur maar liefst. blood red sand, which was red rain light down one. Dave Dees, Dozy, Bakey, Mick en Titch. Don Juan. vertel het maar. Wie is dit? fell asleep beneath the flowers. Collection. Helemaal uit Antwerpen. Jawel, België. Een van eh, ja, de bands die daar eh, uit die tijd eh, enorme furoren maakt met bijvoorbeeld dit nummer. En niet met dit nummer, maar het nummer hiervoor natuurlijk. waren natuurlijk de Ronettes met Be My Baby. En natuurlijk, ja, <laughs> bij mij zit eh, de programmaleider van ZFM Zandvoort. En die zegt, ik weet het. En hij had het goed hoor.